gaat ABN AMRO bij de VN in New York een document ondertekenen... waarin ze beloven meer te doen om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Behalve ABN AMRO zijn in New York ook ING en Triodos aanwezig... maar ook de Rabobank en de Volksbank Volksbank onderschrijven de afspraken. De top van de Britse reisorganisatie Thomas Cook is in Londen bijeen voor crisisberaad. Het bedrijf verkeert in acute financiële problemen... nu een eerder reddingsplan op losse schroeven is komen te staan. Minister van Buitenlandse Zaken Raap heeft gezegd dat er een noodplan klaar ligt voor Britten... die met Thomas Cook op vakantie zijn. In Britse media zijn berichten opgedoken over Britten... die hun hotel niet meer mogen verlaten vanwege de betalingsproblemen. De Iraanse president Rouhani waarschuwt buitenlandse troepen weg te blijven uit de golfregio. Als ze toch komen, dan kan dat gevolgen hebben voor de mondiale energievoorziening, zegt hij. Rouhani reageert daarmee op de aankondiging van de VS om honderden extra manschappen naar Saoedi-Arabië te sturen... om olieinstallaties te beschermen tegen aanvallen. En in Bussum is een brandweerman mishandeld tijdens het blussen van een brand in een restaurant. Hij kreeg een kopstoot toen hij iemand waarschuwde dat hij op een gevaarlijke plek stond. De kopstoot kwam zo hard aan dat de brandweerman naar het ziekenhuis moest. De brandweer Gevechtstreek heeft woedend gereageerd op het incident. De brandweerman maakt het inmiddels weer goed en de man die de kopstoot gaf is aangehouden. En het weer, het is vrij zonnig en warm met temperaturen tussen de 23 en 27 graden. Vanuit het zuiden neemt de bewolking langzaam toe en vanavond kan er een bui vallen, mogelijk met onweer. Morgen klaart het in de loop van de dag vanuit het zuidwesten op. Het is dan wel iets koeler met maxima van 20 graden.